uur. Jeroen van Kamp met het NRS Journaal. In de woning in Huizen heeft vannacht om twee uur een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen. Buurbewoners worden tijdelijk ergens anders ondergebracht... omdat niet zeker is of het explosiegevaar is geweken. De straat is afgezet voor onderzoek door de explosieve opruimingsdienst. Het huis werd tot voor kort beveiligd door de politie, meldt NA Nieuws. Dat zou zijn gedaan omdat er een gevaar was voor omwonenden... maar waar die dreiging uit bestond, is onduidelijk. In Japan zijn de stembureaus opengegaan voor de verkiezing van een nieuw hogerhuis. De verkiezingen worden overschaduwd door de dood van oud-premier Shinzo Abe. De 67-jarige politicus van de Liberaal-Democratische Partij... werd afgelopen vrijdag tijdens een verkiezingsbijeenkomst doodgeschoten. Volgens de laatste peilingen stevend de partij van Abe en zittend premier Kishida af op een overwinning. Italië is begonnen met het ontruimen van het migrantenkamp op Lampedusa. Het opvangcentrum op het eiland is gebouwd voor 350 bewoners. Maar de voormalige burgemeester van Lampedusa zei donderdag... dat het aantal bewoners was opgelopen tot 2100. Ze zei dat zelfs vrouwen, kinderen en zieken op de grond moeten slapen... in een zwaar vervuilde omgeving. De bewoners worden in eerste instantie overgebracht naar Sicilië... en daarna verder verspreid over opvangcentra in Italië. Oekraïne is mede schuldig aan een dodelijke aanval op een verzorgingshuis in de regio Lugansk begin maart. Dat staat in een rapport van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN. Oekraïne wees met de beschuldigende vinger naar de Russen die het tehuis aanvielen. Maar volgens het VN-rapport heeft het Oekraïnse leger er ook schuld aan dat het verzorgingshuis doelwit werd. Omdat militairen daar hun intrek hadden genomen. De tientallen patiënten die op dat moment nog in het tehuis lagen... werden zo in een oorlogssituatie geplaatst en dat is verboden. Het weer, het is onbewolkt en het gaat of 12. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Temperaturen lopen uiteen van 19 graden op de Wadden tot 22 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste wegen prima doorrijden. Het is wel wat drukker op de afsluitdijk, de A7 richting Noord-Holland. Daar heb je 10 minuten tijdverlies tussen Brezandijk en Den Oever.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 Que que seas abogado o gran militar. No te olvides que no tienes padre y la novia que elijas te tiene que amar. Soy tu madre, tu padre y tu amiga fueron las palabras Sino con su descripción. La madre no lo creía y llorando decía mí un castigo de Dios.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 Twijfel, soms heb ik ook twijfels. Maar wanneer je praat over je zorgen, is het nooit te laat, ik zal je horen. Hoop is je nog wat hoop is? Ben je vaak alleen tussen de mensen? Niemand die wat weet van jouw ellende. Als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen en gedachten je verstoort. Hou me vast, ik kan je dragen tot jouw angsten zijn verteerd. Wees niet bang om te gaan praten, ik luister naar je elke keer steeds je schaduw draagt. Kom dan naast me staan, ik ben hier voor jou, ik wil jou verstaan. Er is zoveel dat je nog kan zijn. En is de ruis te veel als je dat niet wilt? straks weer opstaat Kijk jezelf aan en laat dan weten Hoe jij dat hebt gedaan, om welke reden Vieren, wat zoveel nog te vieren Als je dat vergeet, mag jij me vragen Hoe ik dat toen deed in mijn verhalen Maar als jouw vader of jouw moeder Jou niet ziet of jou niet hoort Als je zoveel steeds moet voelen Gedachten je verstoort Hou me vast, ik kan je dragen Tot jouw angsten zijn verteerd Wees niet bang om te gaan praten Ik luister naar je elke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 그 이유 물어본다면 내 심장이 말하 it 최고란 기준 that's that ain't about it 원감각 수많은 trophy ain't about it Dream and hope and going for it so about it 긴긴 원을 돌아 결국 또 제자리 Back to one 마음속 깊은 어딘가 여전한 소년이 있어 Moment is yet to come, yet to come.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 Io sto da schifo, credi e non lo vorrei. Stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là. A forza di pensare offuso, se vuoi ci amiamo adesso. una de badplaats. Ook in de zomer. CFM. Elke dag vol gas, kost me te veel kruim. Elke dag vol gas, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh. twee vingers in mijn Ik pak de zaken grondig aan Omdat die dingen niet vanzelf gaan Soms moet ik de teugels vieren Wil ik met mijn vrienden vieren Even aan iets anders denken Mijn gemoed wat aandacht schenken Elke dag vol gas Kost me te veel kruim Elke dag vol gas Ik neem het leven met twee vingers oh, oh. Ik neem het leven met twee vingers schuin. Ik ben heus wat serieus, maar soms maak ik gewoon de keus. Ze kunnen trekken aan mijn jas, toch blijf ik kijken in mijn glas. Wat is de zin van ons bestaan? En blijf je zitten, ga je staan. Ik neem het met twee vingers schuin, maar dat begrip is nogal ruim. Elke dag Vol gas, kost me te veel kruim. Elke dag vol gas, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers schuin. Met twee vingers schuin. Ik neem het leven met twee vingers schuin. Met twee vingers schuin. Ik neem het leven met twee vingers. Elke dag vol gas kost me te veel kruim. Elke dag vol gas. Ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh. met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh. Ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh. Met twee vingers schuin. Oh, oh, oh. Ik neem het leven met twee wegen schuin Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.